Eén dag in de week blinken de ruiten als spiegels. Eens in de week is de stoep het schoonste van heel de stad. Nergens vind je dan een kruimpie of een stoffie of een pluimpie. Als je van de vloer wil eten, kun je dat. Eens per week dan is de wc een paleisie. En de deurknop schittert dan in de zonnegloed. Waarom, waarom zul je vragen? Is dat niet op andere dagen? Dat is de dag dat Dora dan de schoonmaak doet. En daarom drink ik op Dora. En daarom zeg ik, ze is kampioen met stoffer en blik. Een schoonmaakartieste, dat zie je pas goed als Dora de door en de Buitenboel doet binnenboel, door aan de buitenboel, door aan de bovenboel en de benedenboel, door aan de achterboel, door aan de heulenboel, doe. Goed zo, Dora, zo gaat hij goed. Dora, ja, ja, Dora. Als ik Dora de kloppers zie zwaaien. Of met de ragebol vliegt ze tegen de wanden op denk ik dikwijls bij mijn eigen Dora moest een standbeeld krijgen Midden in een groot bassin, want schuimend zo Oh, het zou zo schitterend mooi kunnen wezen Dora daar te zien staan met een emmer en dweil van steen ook al zal het er nooit van komen, kan me dat nog niks verdommen. Zoals Dora poetsen kan, is er geen een. En daarom drink ik op Dora en daarom zeg ik, ze is kampioen met stoffer en blik. Een schoonmaakartieste, dat zie je pas goed als Dora de door Dora de buitenboel, door. Als Dora de door Dora de buitenboel, Dora de bovenboel en de benedenboel, Dora de achterboel, Dora de heleboel, doet. En de binnenboel, door en de buitenboel, door en de bovenboel en de benedenboel, door en de achterboel, door en de hele boel, door.